NOS Nieuws van 5 uur. Waterbach moeten met het NOS Journaal. 30% van de wereldbevolking is te dik, blijkt uit een groot internationaal onderzoek. 2,2 miljard volwassenen en kinderen hebben gezondheidsproblemen door overgewicht. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 1980. Ook het aantal mensen dat overlijdt aan de gevolgen van overgewicht stijgt. Volgens de onderzoekers is er sprake van een toenemende ernstige wereldwijde gezondheidscrisis. In het onderzoek zijn het gewicht en de gezondheid van zo'n 70 miljoen mensen in 195 landen en regio's geanalyseerd tussen 1980 en 2015. De Duitse politie houdt tijdelijk weer grenscontroles. Volgens de Duitsers is het nodig om te voorkomen dat geweldplegers naar de G20-top in Hamburg komen. In de Schengenzone zijn controles van de binnengrenzen afgeschaft, maar bij grote evenementen mogen landen een uitzondering maken. De G20-top is op 7 en 8 juli. Rond de bijeenkomst zelf worden strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Duizenden agenten uit heel Duitsland komen naar Hamburg. Op de eerste dag protesteren er waarschijnlijk ruim 100.000 mensen tegen de top. Bij de Kamerverkiezingen in maart zijn op meerdere plekken fouten gemaakt bij het stemmentellen. Eerder bleek dat in Boksmeer 7600 stemmen niet zijn meegerekend. Maar ook in onder meer Bergijk, Goes en Leeuwarden zijn er fouten gemaakt. In heel Nederland zijn zo'n 14.000 stemmen verkeerd geteld. Dat is een te klein aantal om een verschil te maken in de zetelverdeling. Steeds meer mensen kloppen aan bij het leger des Heils voor opvang. Vorig jaar waren het er ruim 37.000, 8% meer dan het jaar daarvoor. Vooral het aantal jongeren tot 23 jaar dat hulp zoekt, zoekt steeg flink. Volgens het leger des Heils wordt de stijging veroorzaakt... door de bezuinigingen in de psychiatrie, het gevangeniswezen en de jeugdzorg. Het weer vanavond en vannacht opklaringen en droog. De temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen overdag periode met zon en droog. Landinwaarts ook stapelwolken en dan 18 tot 23 graden.